Er vielen vijf doden en negen mensen raakten zwaar gewond. Bewoners zijn geschokt dat zoiets in hun stad gebeurt... zegt correspondent Thomas Spekshoor. Ik heb mensen gesproken die hier waren, die hier in winkels aan het werk waren. Die in eerste instantie dachten, er gaat hier geschoten worden. We moeten echt achter in de winkel gaan zitten in de hoop dat, het, eh, dat we het overleven. Dus je kunt je voorstellen, er is een shock door die stad heen gegaan. De dader, een man van 51 uit de buurt, had gedronken. Hij is verhoord door de politie. In Tilburg hebben agenten een flinke lading illegaal vuurwerk gevonden. In een garagebox lagen honderden mortierbommen en cobra's. Het ging om een levensgevaarlijke situatie, zegt de gemeente. Er is nog niemand opgepakt. De VVD wil dat elke 18-jarige in Nederland een dag meeloopt op een militaire kazerne. In Frankrijk gebeurt dat al. Volgens Kamerlid Albert van der Bos kan dit plan ervoor zorgen dat er meer jongeren militair willen worden. Op dit moment heeft Defensie te weinig mensen. En de eerste dag van de mondkapjesplicht in winkels is goed verlopen, zegt de Club van Winkeliers. Vanaf vandaag waren die dingen verplicht op publieke plekken zoals de Biep, theater en een winkel. Ook deze jongen in het Overijsselse Holte draagt een kapje in de supermarkt. Nou, het is op school is het ook eh, een beetje verplichting, dus het is netje om hier ook te doen. Ik heb er geen moeite mee. De Club van Winkeliers zegt dat mensen de afgelopen tijd gewend zijn geraakt aan het dragen van een kapje. Wel merken ze dat klanten soms vragen hebben over de plastic spatschermen die ze dragen.